Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Thaise oud-premier Shinawatra zit niet langer vast in een kazerne buiten Bangkok, melden bronnen in het Thaise leger. De militaire machthebbers hebben haar vrijgelaten, maar ze heeft nog geen volledige bewegingsvrijheid. Zo mag ze geen politiek bedrijven en zich ook niet bemoeien met de protesten in Bangkok. Afgelopen donderdag greep het leger de macht in Thailand. Een dag later werden Shinawatra en andere oud-ministers vastgezet in kazernes. Het leger zei toen dat Shinawatra daar zeker een week zou blijven zitten. De man die gisteren drie mensen doodschoot in het Joods Museum in Brussel opereerde waarschijnlijk alleen. Dat zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Uit camerabeelden blijkt dat de dader goed was voorbereid. Bij de aanslag in het museum kwamen drie mensen om, een stel uit Israël en iemand uit Frankrijk. Een vierde slachtoffer ligt volgens het OM in kritieke toestand in het ziekenhuis. In België zijn de verkiezingen niet overal voorspoedig verlopen. Sommige stembureaus hadden computerproblemen. In andere lokalen waren de stembiljetten te breed voor de gleuf van de stembus. In België waren vandaag niet alleen Europese, maar ook binnenlandse verkiezingen. De stembureaus zijn inmiddels allemaal gesloten. De Grand Prix van Monaco is gewonnen door Nico Rosberg. In de bochtige straten van Monte Carlo reed de Duitser voorop van de start tot en met de finish. Hij bleef zijn ploeggenoot Lewis Hamilton voor. Rosberg nam daarmee ook de leiding in het wereldkampioenschap over van Hamilton. Mercedes is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1 en boekte de zesde overwinning op rij. Voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd de Grand Prix van Monaco een fiasco. De Red Bull-rijder moest dan na een paar rondes opgeven door problemen met zijn versnellingsbak. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe, maar het blijft vanavond droog. Morgen trekken buien van het zuiden naar het noorden met kans op onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig bij 17 of 18 graden. Daarna wordt het weer droger, zonniger en warmer. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voor Afriet Bunschoten 2 kilometer file. De ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad, is dicht bij de Zeeburgertunnel.